opeens dingen. En ik kom van een party en ik voel op mijn kom jij niet ik wil dat je rotkop. komt er op het speed en jij hebt wel en je was het niet te dus kan niet aan de hopen. Jij voor je gewoon om rechtop te blijven lopen. Jij voor je blijk had nodig om rechtop te blijven lopen. dich nicht, Mura, komm dich nicht, der Bett nicht, glaub, ihr gleich. Ontving wel eens neuk Romo op benauwd een homo En ik zit zelf in een deuk En ik weet dat je wil knokken Maar jullie zijn me met het wel En om mij in elkaar te schoppen Vinden jullie wel te lui Met ben ik niet uit lokken Ik hou in vijzelig mijn mond En noem me maar een elf sokken Als ik zeg denk dan geef je sloot hebt het zelf gezien Ik kan niet zoveel voor je buigen U bent wie niet nog verdient